Gert Kluk met het NOS Journaal. Ibo Buruma, die volgende week als raadsheer begint bij de Hoge Raad, heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. In NRC Handelsblad zegt Buruma dat hij wil voorkomen dat de PVV-aanhang geen vertrouwen heeft in zijn rechtspraak. Direct na zijn voordag dit voorjaar was er veel kritiek vanuit de PVV. De partij wees op de betrokkenheid van Buruma bij het opstellen van het PvdA-verkiezingsprogramma. Ook deed Buruma uitspraken over Wilders die de PVV in het verkeerde keelgat schoten. Buruma zegt dat hij, toen er ophef was, niet direct is opgestapt... omdat hij niet wilde zwichten voor politieke druk. Het Openbaar Ministerie in Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores, die vorig jaar dood werd gevonden in een hotelkamer in Lima. Het OM eist ook dat van der Sloot ruim 50.000 euro schadevergoeding betaalt aan de ouders van Stefanie. Hoewel de eis nu bekend is, moet het proces officieel nog beginnen. New York zet zich schrap voor de orkaan Irene die dit weekend wordt verwacht. Alle vliegvelden rond New York worden om 12 uur lokale tijd gesloten. In de stad wordt dan ook het openbaar vervoer platgelegd. En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker wordt, heeft Broadway alle voorstellingen afgelast. Libische opstandelingen hebben de belangrijkste grenspost tussen Libië en Tunesië in handen. Na dagenlange gevechten hezen ze er gisteravond hun vlag. Een stuk zuidelijker, bij de Libische grens met Algerije, is een zwaar bewapend konvooi van zes luxe auto's gepasseerd. Getuigen speculeren dat Gaddafi en zijn zoons daarmee uit Libië zijn gevlucht. In de wijk Terweide in Culemborg is extra politie ingezet nadat bij een huis een raam was ingegooid. Na het incident gingen mensen de straat op en werd de sfeer gespannen. Door extra surveillances bleef het rustig, zegt de politie. Er zijn al langere tijd spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Culemborg.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 6.9 ZFM ZFM So I know it's there I see it sometimes Far so far sail away We're gonna forget it Big old moon's gonna shine like a spoon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 上的好。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 the loser standing small beside the victory. canción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 Okay car.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 tears for my culture. seven